zuiden van Damascus openden militairen het vuur toen een begraafbetoging betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en in Kusir bij de Libanese grens. Het leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs vanwege het geweld naar Libanon. Dan het weer bewolkt en vrijwel overal droog, ook in de ochtendbewolking. Maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt dan 22 tot 26 graden.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 Niets aan de hand, hand, hand. De liefde Wees niet bang Geef me je hand, wees niet Geef me je hart, wees niet bang En ik geef je dat van you wanna be in your game. listen to a girl that still want a man.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 voor wat wordt genoemd aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Volgens zijn vrouw is hij inmiddels weer thuis. Ze zei dat ze het niet aandurfde om Hoe met de pers te laten praten. De vrijlating van Hu Jia komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Vrijlatingen hebben mogelijk te maken met het bezoek dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers na onderzoek onder bijna 3 miljoen mensen in 200 landen. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Onderzoekers schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen diabetes hebben tegen 153 miljoen in 1980. Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland, Frankrijk en Oostenrijk de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa ten zuiden van Damascus openden militairen het vuur... toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep op een betoging tegen president Assad.